De loods is eigendom van Reparco, dat is een recyclingsbedrijf voor papier. De brandweer gaat de balen met een shovel uit de loods halen om op die manier beter te kunnen blussen. Een belendende loods loopt volgens de brandweer geen gevaar. De brand brak rond 1 uur uit. In de buurt van het bedrijf staan geen huizen. De brandweer voert metingen uit om te kijken of er te hoge concentraties gevaarlijke stoffen vrijkomen. Na verwachting duurt het blussen tot vanmiddag. President Obama heeft Mandela's weduwe vandaag per telefoon gecondoleerd. Volgens het Witte Huis bedankt hij haar voor het plezier dat zij in Mandela's leven bracht en de toewijding aan de vreedzame, eerlijke en liefdevolle wereld die zij en Mandela deelden. Naast president Obama zullen ook de voormalige presidenten Clinton en Bush bij de herdenkingen en de begrafenis van Nelson Mandela zijn. Ontmoetingen tussen Amerikaanse presidenten zijn zeldzaam. De aanwezigheid van maar liefst drie Amerikaanse presidenten wordt gezien als een bevestiging van het belang van Mandela als wereldleider. Mandela wordt begraven op zondag 15 december en de oud-president van Zuid-Afrika krijgt een staatsbegrafenis. In de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bij gevechten tussen christenen en moslims in twee dagen tijd zeker 300 mensen omgekomen. Medewerkers van het Rode Kruis verwachten dat dat aantal veel hoger is. Ze zijn gestopt met het verzamelen van lichamen toen het donker werd. De Centraal-Afrikaanse Republiek wordt sinds dit voorjaar geteisterd door geweld. De president werd in maart afgezet door moslimrebellen. Sindsdien is het geweld tussen christenen en moslims weer opgeleid. Het weer in het binnenland is het droog. In de kustgebieden kan nog een bui vallen, soms met natte sneeuw.